Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De onderhandelingen over een wapenstilstand in Gaza gaan vandaag door. Gisteren werd er ook al gepraat, maar toen kwam dat niet tot een doorbraak. Volgens een Hamas-leider komt dat doordat er steeds Israëlische aanvallen in Gaza zijn. Gisteravond gingen mensen in Tel Aviv opnieuw de straat op... voor de terugkeer van Israëlische gijzelaars, hoorde verslaggever Sander van Hoorn. Why are you here? Because we come to support the families and we want uh, our minister Prime Minister and the government to approve the deal and to bring the hostages, hostages back home. Hamas doet niet mee aan het overleg, maar praat op afstand wel mee. Israël heeft wel een delegatie gestuurd. Een bankmedewerker van SNS heeft minstens twee klanten voor dik anderhalve ton opgelicht. Hij wist de slachtoffers te overtuigen om via hem in cryptomunten te beleggen. Maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. Toen een klant spijt kreeg en SNS belde, betaalde de bank het geld meteen terug... en werd de medewerker ontslagen. Hij vindt zelf dat hij niks strafbaars heeft gedaan. Een agent heeft gisteravond zijn wapen gepakt bij een steekpartij in het Limburgse Weert. Een man werd in het centrum aangevallen door twee andere mannen, van wie er één een mes trok. De agent zag het gebeuren en schoot op de verdachte. Die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere aanvallen gingen vandoor. Hij is nog spoorloos. Misschien hebben we de meest zenuwslopende strafschoppenserie van het jaar achter de rug. Gisteravond had Ajax genoeg aan een gelijkspel tegen het Griekse Panathinaikos om door te gaan naar de play-offs van de Europa League. Maar toen scoorde Panathinaikos toch nog in de 89ste minuut. En werd het na verlenging strafschoppen. En dat waren er maar 34. Ajax won. En de grote held is natuurlijk keeper Remco Pasveer. Hij stopte vijf penalties en schoot zelf ook een keertje raak. Al blijft hij er vrij koel onder. Uiteindelijk, ja, dat het zo'n uh, gek huis wordt, dat, dat eh, had je niet verwacht. Maar je pakte vier, dan denk je, dan zal het wel een keer eh, goed zijn. Maar zelfs de zekerheidjes die, die we normaal nemen, die, ja, die, die misten hem. En ehm, ja, gelukkig trek hem over de streep. Ajax is hiermee meteen van haar vloek af. Want tot nu toe wonnen de Amsterdammers nooit een Europese penalty-serie. Het weer. Vanuit de kust trekken er bijna de hele dag buien over.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 Dat had hij niet meer gedaan sinds hij vorige maand was beschoten tijdens zo'n bijeenkomst. Trump gaat wel achter kogelvrij glas staan. In Oudorp op Goeree-Overflakke is een strandtent volledig uitgebrand. De brandweer controleerde met een drone of de brand niet was overgeslagen naar het naastgelegen duingebied.